Christiaan Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincies hebben forse kritiek op de stikstofplannen van het kabinet. Het is volgens hen niet duidelijk of de stikstofuitstoot snel omlaag zal gaan. En ook blijven boeren in onzekerheid, zei Ina Adema van het Interprovinciaal Overleg in Nieuwsuur. In het uitgelekte kabinetsplan staat dat de stikstofuitstoot in 2035 moet zijn gehalveerd. Vijf jaar later dan eerder de bedoeling was. Bij kwetsbare natuur worden extra maatregelen genomen. Volgens Adema zijn de provincies teleurgesteld... omdat het volgens hen zo niet lukt om Nederland voor de zomer van het slot te halen... en weer nieuwe natuurvergunningen te verstrekken. NSC-fractieleider Nicolien van Vroonhoven wil bij de volgende verkiezingen wel lijsttrekker worden voor haar partij. Ik denk dat ik gewoon ja zeg, zei ze op tv bij Bar Laat. Ze benadrukte dat de keuze aan de leden is. Van Vroonhoven nam deze week het fractieleiderschap over van Pieter Omtzigt... die de politiek heeft verlaten. Ze was al bij de oprichting van de partij betrokken... en was net als Omtzigt eerder Kamerlid voor het CDA. NSC heeft in de Tweede Kamer 20 zetels... maar staat in de peilingen op enorm verlies. Een evenement in Groningen waarop zou worden stilgestaan bij het dichtdraaien van de gaskraan in de provincie een jaar geleden gaat niet door. Volgens het provinciebestuur is het idee achterhaald en is het draagvlak ervoor afgenomen. Er wordt bijvoorbeeld nog wel gas gewonnen uit kleine gasvelden, wat gevoelig ligt. Voor het evenement was een budget beschikbaar van 1 miljoen euro. De voorbereidingen zouden zeker enkele tonnen hebben gekost. De rest van het geld blijft beschikbaar voor andere initiatieven.